12 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Het kapitool in Washington wordt extra beveiligd... vanwege de stemming over de benoeming van rechter Kavanaugh... bij het Hoge Rechtshof. De afgelopen dagen zijn al tientallen demonstranten opgepakt... in het parlementsgebouw. Kavanaugh wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Waarschijnlijk presenteert de FBI vandaag de resultaten... van het onderzoek naar de beschuldigingen... Waarvan, eh, waarna er vermoedelijk vrijdag over Kavanaughs benoeming kan worden gestemd. De aangereden stint in Os is de afgelopen anderhalf jaar vier keer gerepareerd. De fabrikant van de elektrische bakfiets bevestigt een bericht hierover in de Telegraaf. Volgens het bedrijf ging het om een probleem met de accu en de gashendel... maar is er geen verband met het dodelijke ongeluk op de spoorwegovergang. Bij dat ongeluk kwamen eind vorige maand vier kinderen om het leven. Op een veiling in Schotland is bijna 1 miljoen euro betaald voor een fles whisky die 60 jaar heeft gerijpt. Een Aziatische verzamelaar telde 955.000 euro neer... voor de Macallan Valerio Adami uit 1926. Volgens de voorzitter van de International Whisky Society... is het de hoogste prijs die ooit betaald is voor een fles whisky. Van de bijzondere whisky zijn in totaal 24 flessen gemaakt. In 1986 ging een van die flessen nog voor 5000 euro van de hand. PSV heeft ook zijn tweede groepswedstrijd in de Champions League verloren. Thuis tegen Inter werd het 2-1. PSV opende de score na een klein half uur... maar vlak voor de rust maakte de club uit Milaan gelijk. De beslissende goal kwam in de 60ste minuut. De Eindhovenaren staan nu puntloos in de laatste groep B. Ook Tottenham Hotspur staat nog op nul punten. De Engelsen verloren thuis van FC Barcelona met 4-2. Het weer dan de komende uren mogelijk wat regen. De ochtend begint dan tamelijk bewolkt met hier en daar ook nog wat regen. Later op de dag is het grotendeels droog en dan breekt af en toe de zon door.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 Superior. I wanna take you higher. Let's set the house on fire. Oh, I need you to stay. gave you got the love I'm trying to show. You got the love I'm trying to show. Turn your love around. You got the love I'm trying to show.